Door negens met het NOS-journaal. Deskundigen zijn bezorgd over het welzijn van ruim 40.000 kinderen van migranten uit Midden- en Oost-Europa. Door het vele heen en weer reizen en de vaak gebrekkige omstandigheden waarin ze leven, dreigen deze jongeren te ontsporen. Het SCP deed voor het eerst landelijk onderzoek naar de leefsituatie van migrantenkinderen uit Polen, Roemenië en Bulgarije. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Het ministerie wil herhaling van problemen zoals die van de Turkse en Marokkaanse kinderen voorkomen. Armoede, illegale huisvesting, slechte woonomstandigheden en gebroken gezinnen zijn veel voorkomende problemen bij migranten uit Midden- en Oost-Europa. Bovendien pendelen de ouders veel, waardoor het risico bestaat dat de kinderen zich nergens meer thuis voelen, wat tot psychische problemen kan leiden. SP-Kamerleden zijn ongelukkig met het optreden van partijleider Roemer tijdens de algemene beschouwingen. Maar verscheidene Kamerleden van de partij zeggen dat Roemers positie niet ter discussie staat. Vrijdag heeft het dagelijks bestuur zijn steun aan Roemer uitgesproken, zo melden bronnen aan de NOS. De SP-leider kwam in het debat onder vuur te liggen toen hij geen alternatieven voor de kabinetsplannen paraat had. Later vandaag wordt de zaak besproken in de fractie. De steenrijke Amerikaanse oliefamilie Rockefeller ziet geen toekomst meer in de olie- en kolenindustrie. Samen met andere organisaties bouwen de Rockefellers hun belangen af met 50 miljard dollar. John D. Rockefeller was de belangrijkste pionier van de Amerikaanse olieindustrie. en verdiende in de 19e eeuw miljarden met zijn bedrijf Standard Oil. Volgens het Rockefeller Fonds zou John, als hij vandaag zou leven, in schone energie investeren. Nieuws komt aan de vooravond van een klimaattop in New York. Daar gaan 120 regeringsleiders praten over de uitstoot van broeikasgassen. Het weer vannacht mist en het koelt flink af. Landinwaarts minima rond 7 graden. Overdag vooral in het zuiden veel zon, in het noorden meer bewolking.